Levi van Eck met het NOS-journaal. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad wil dat er wat gedaan wordt aan de dagjesmensen die in het weekend uit België naar Nederland komen. Hij zegt dat er in steden als Eindhoven, Breda en Maastricht veel Belgen komen om te winkelen. In België zijn de niet noodzakelijke winkels dicht. Bruls zegt dat het aan het kabinet is om maatregelen te nemen. Het kabinet zegt dat het nooit een verzoek heeft gehad om Black Friday in verband met de verwachte drukte te verbieden. Een woordvoerder zegt dat het juridisch ook lastig zou zijn. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb zei in Buitenhof dat burgemeesters bij het kabinet hadden aangedrongen op een verbod van het koopjesfestijn. Maar volgens het kabinet ligt het dus anders. Voor de 16e zondag op rij zijn in Wit-Rusland mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen president Lukashenko. Volgens een Wit-Russische mensenrechtenorganisatie zijn zeker 340 betogers opgepakt. De politie in Minsk spreekt van zeker 250 arrestaties in de hoofdstad. Het is al sinds augustus onrustig in Wit-Rusland... nadat zittend president Lukashenko tot winnaar werd uitgeroepen. Over het algemeen wordt uitgegaan dat er is gefraudeerd. Sinds het begin van de protesten zijn 20.000 mensen aangehouden... en meerdere doden gevallen. AZ heeft in de eredivisie de vierde achtereenvolgende overwinning behaald. De Alkmaarders wonnen de uitwedstrijd tegen Heracles met 2-1. Feyenoord is in de Kuip ontsnapt aan de eerste nederlaag onder Dick Advocaat. Tegen FC Utrecht werd het 1-1. Groningen versloeg in eigen huis Willem II met 1-0... en Vitesse won thuis met 2-0 van Fortuna Sittard. De club uit Arnhem blijft daarmee tweede op de ranglijst achter Ajax. Het weer vanavond en vannacht ligt de temperatuur op veel plaatsen rond of onder het vriespunt.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 Op de A10, de ring van Amsterdam, staat bij Amsterdam Hemhavens 3 kilometer file... en de vertraging is daar 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM in de avond. Het is alweer zo laat. Niet gekeken naar de tijd. Vanavond zo'n avond dat ik thuis had kunnen zijn. Ze kent me al te goed en had het al voorspeld. Dus boos is ze niet, maar een beetje teleurgesteld. Alweer een poos geleden dat we samen zijn geweest.